Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De productie vanaf vandaag flink omhoog. Fabrikant Nutricia opent in Duitsland een nieuwe productielijn voor 50 miljoen pakken per jaar. Een deel van die extra productie gaat naar Nederland, waarmee de aanvoer wordt verdubbeld. Babyvoeding van Nutrilon werd de afgelopen jaren steeds moeilijker verkrijgbaar door de toegenomen vraag uit China. Vanwege een schandaal met Chinese babyvoeding proberen Chinese ouders op allerlei manieren aan Nederlandse Nutrilon te komen. De schappen zijn daardoor vaak leeg. In Roermond is gisteren een man enkele uren gegijzeld geweest. Hij werd rond half vijf middags op het stationsplein in een auto geduwd... en naar een onbekende plaats gebracht. Waarom is nog onduidelijk. Een paar uur later was de politie de mogelijke daders op het spoor. Ze zaten in een auto op de A2... die halverwege de avond bij de afrit Born werd klemgereden. Drie verdachten werden toen gearresteerd. Het slachtoffer van de gijzeling zat niet in de auto. Hij had zich in de tussentijd al op het politiebureau in Roermond gemeld. Hoe die is vrijgekomen wil de politie nog niet zeggen. Bij een helikopterongeluk in Afghanistan zijn vijf NAVO-militairen om het leven gekomen. Het toestel stortte neer tijdens de landing bij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul, waardoor is onbekend. Volgens een woordvoerder was het geen aanval van de Taliban. De nationaliteit van de vijf omgekomen militairen is nog niet bekend, maar volgens de BBC gaat het in ieder geval om twee Britten. De Wit-Russische president Lukashenko kan beginnen aan zijn zesde termijn. Volgens de voorlopige uitslag heeft hij bij de verkiezingen gisteren ruim 83% van de stemmen gekregen. Dat Lukashenko zou winnen stond van tevoren al vast. Kandidaten van de oppositie kwamen er niet aan te pas. Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Hij wordt de laatste dictator van Europa genoemd. Het weer, het is een koude nacht, minima net boven het vriespunt, maar in het oosten kan het licht vriezen. Overdag periode met zon, maar ook sluierbewolking en het wordt niet warmer dan 10 graden.